Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Haal je handschoenen en muts maar weer uit de kast, want het gaat sneeuwen. Weerman Marco Verhoef kan zijn teleurstelling niet verbergen. Je hoort me een klein beetje zuchten, want ja, ik was er eigenlijk wel van uitgegaan dat we de lente in zouden gaan. Maar nee hoor, het weer tovert toch weer een, eh, iets heel anders uit de hoge hoed. Eerst wat natte sneeuw, die kan vannacht en morgen al gaan vallen. En als dan s'avonds de temperatuur ook nog gaat dalen... Dan kan het inderdaad misschien hier en daar wel wat wit worden. Dus vrijdagochtend de vroege vogels, die maken kans op een sneeuwdekje. Zowaar nog aan het eind van eh, de winter. Nou ja, het is eigenlijk al eh, gewoon lente. Er zijn al meer dan 4 miljoen mensen gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie berekend. Een groot deel wordt opgevangen in buurlanden als Polen en Hongarije. In Nederland worden nu rond de 20.000 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Dat worden er de komende tijd waarschijnlijk nog veel meer. Het kabinet onderzoekt of er een belasting op vlees moet komen. De bedoeling is dat mensen daardoor minder vlees gaan eten, wat beter is voor het milieu. Of zo'n tax op je hamburger of schnitzel er gaat komen is nog maar de vraag. De grootste partij in de Tweede Kamer, de VVD, vindt het geen goed idee. Die partij zegt dat boodschappen voor iedereen betaalbaar moeten zijn. Wageningen is de beste studentenkamerstad van Nederland. Je kunt daar volgens studentenvakbond LSVB het makkelijkst een betaalbare kamer vinden. En de gemeente en de Unie helpen er goed mee als je bijvoorbeeld problemen hebt met je verhuurder. In Delft en Rotterdam is het juist heel slecht geregeld. Daar zijn grote kamertekorten. Maar wat ook belangrijk is, is dat er geen huurteams zijn in die steden. Dat zijn teams waar je als student terecht kunt als je bijvoorbeeld te veel huur betaalt of een conflict hebt met je huurbaas. En waar je laagdrempelig terecht kunt voor hulp. En omdat die in die steden niet zijn, is het voor studenten heel lastig om hun recht te halen en om daar hulp bij te krijgen. Ook is het in Delft en Rotterdam door allerlei regels lastig om gebouwen als studentenhuizen te verhuren. Het weer, voordat het losbarst met de sneeuw, krijgen we op de meeste plaatsen nog een droog dagje. Alleen in het noorden kan het vandaag een beetje regenen. Daar wordt het een graad of 7, in het zuiden 11 of 12.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 Destijds oogde de 20-jarige Lisbeth List als een onschuldig meisje dat was gezegend met een fantastische stem. De rest is geschiedenis. Kinderen een kwartje, Brussel en Victoria werden grote successen voor haar. Dansende paarden, de draaimolen draait stil heeft gestaan. Hijgende paarden, de draaimolen gaat langzamer lopen. De baas van het spul schreeuwt zijn keel schor. Hij wordt arm. star. so slow, bouncing the body. steekt de zanger door en door. De mensen morren zo'n schaar. De kermis ging, de zon verdween. Een maskerade zingt. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broekerplaats was het vol en dol. Heren met strohoeden, zware knevels. Dames met sleepjurk en kamparasol. De paardentram schoof langs oude gevels op. Het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa sergeant Zij zat op een kantoortje, hij dacht niet na. Zij dacht aan niets, dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen, oh la la, en oh lekker. Brussel was toen nog een tierige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk op de kasseien rond de Sint-Katlijn. Dansende sleepjurken en de knevels op de kasseien was een dansend festijn. De paardentram danste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zaliger, zij, mijn oma, zaliger. Hij had haar ingenomen het was vrije keus van allebei. Dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen, oh la la, en oh leuk. Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was vrij in het gaslicht rondom de Sint-Justine zongen de sleepjurken en de knevels. In het gaslicht zong strohoed en crinolien. De paardentram knarste langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, hey, mijn opa zaliger, zij mijn oma zaliger. Voor hem kwam de oorlog nader bij haar kwam gauw mijn vader. Ze zongen als de nachtegaal. Dus wie verwacht van mijn moraal? Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la la en oh luk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Jen Brown verhuisde in 1978 naar Zuid-Californië, waar ze optrad in een aantal country bars in Orange County. Van 1981 tot 1983, voor haar solo-carrière, was ze zangeres bij Sleep at the Wheel. In de jaren 90 kwam ze veelvuldig naar Europa en nu horen we weinig of niets meer van haar. Vandaag komt daar verandering in, want hier is Jen met Blue Heart in Memphis, Red Moon over Lugano en het prachtige Mexican Wind. Triple Play, een greep uit het verleden. back to him. stars. I have crossed into Mexico. Maybe that's where you are. You told me you'd come here if our love should end. Eighty miles past the border on the Mexican I followed the dusty roads and the flores me gone. down. 1967 staat deze Queen of Soul ferm in de muziekgeschiedenis. Haar eerste hit is Respect. Daarna volgden er nog veel meer, waaronder I Say a Little Prayer and Think. Triple Play, toppers van toen. Bravo Jenny, dit is het soort country album waar veel mensen gelukkig van worden. Het is grappig, het is leuk, het is sentimenteel als het moet zonder te stroperig te worden en het is oh zo country. Met Working Woman's Blues, I Know Some Cowboy en Married in a Honky Tonk geeft Jenny Tolman haar visitekaartje af. Triple Play in the Spotlight. full-time jobs to afford me a new used car. And these impulse Louboutins are still accruing on my credit card. But I look like a million bucks sitting in the very front pew. Hoping my Sunday best gets me mother-in-law approved. All this keeping up with the Joneses got me climbing the ladder of debt. So I learned the return policy and leave the tag on the dress. 'Cause Cause once you take your piddly paycheck and subtract your health care plan, then it's 50% for gas and rent and the rest goes to Uncle Sam. gets me more down than to have to suck up to the boss. High expectations come with a high cost, but I like to fancy myself a cat. A running in this rat race, I'll take a pat on the back, a slap on the head. always be my home. But if you don't two-step up your game, I may just end up in San Antonio. And if those boots I brought you back from Lucan Park are too big for you to fill, I know some cowboys down in Texas that will. bartender, would you pour me a tequila, soda, and lime? That's when I heard a voice say, put it on mine. Turned around and saw my night and shining neon light. And after five rounds, I found the love of my life. I blurted out, I like the sound of your last name. He winked and said his wingman just got ordained. dancer who gave me away. No rice in sight, but a lot of popcorn thrown. The maid of honor was a goner, so we Ubered her home. The rest of it was just a blurry wedding bell bender, but the first kiss was pretty good from what I can remember. I told her 22 maart 1956, toen zijn carrière op het hoogtepunt was, raakte Perkins betrokken bij een auto-ongeluk dat hem bijna noodlottig werd. Toen Perkins aan het revalideren was, bracht Elvis Presley ook een hit uit met een coverversie van Blue Sweat Shoes. Presley had het nummer al in januari van dit jaar opgenomen, maar wachtte keurig af tot de hitnotering van Carl Perkins' versie dalende was. Voorafgaand aan dit grote succes draai ik Hang Up My Rock and Roll Shoes en Colija. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. she done told me she didn't like that rock and roll. I said, please, mama, please. Mama, you just don't know I don't want all they life. The kids are rock and rolling now from 8 to 45 and I don't want to hang up my rock and roll shoes. You know I get that funny feeling every time I hear the blues. Yes, I rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay, and I don't want like this. But see, we were just fooling around with Hank's beat, that's all. Oh, he always wore his Sunday belt, but he held a Tommy Hawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Kalijah, too stubborn to ever show a sign, cause his heart was made of knotted pine. Poor old Kalijah never got a kiss. Poor old Kalijah he don't know what he missed. Is it any wonder that his face is red? Collide to that poor old head. Yes, thanks for all those sweet memories, Hank. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. persuade you. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place, and do anything you want to do. But, oh, baby, lay off.